Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire gedeelte nog in Amerikaanse handen is. Volgens een BBC-verslaggever zijn de Amerikanen en de Britten hun aanwezigheid op de luchthaven aan het afbouwen. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond kwam de laatste groep Nederlanders uit Afghanistan aan op Schiphol... onder wie de ambassadeur en militairen. In totaal zijn volgens de VS de afgelopen twee weken... ruim 110.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist... staan bekend als corona-ontkenners. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32 geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen. Ook deelden ze op sociale media complottheorieën over het gevaar van vaccins en vielen ze buren lastig met corona-ontkenningen. Waarschijnlijk hadden ze het op de Groningse journalist gemunt... omdat hij op de nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een molotovcocktail tegen zijn voordeur. De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen weinig zeggen over de oorsprong van het coronavirus. Uit een inventarisatie van het Witte Huis blijkt dat de meeste van de 18 diensten er niets concreets over kunnen melden. Vier diensten denken dat het virus op natuurlijke wijze van een dier naar een mens is overgesprongen. En één dienst denkt dat het mogelijk uit een laboratorium is ontsnapt. Voor president Biden is de onduidelijkheid aanleiding om opnieuw bij China aan te dringen op opening van zaken. Overigens denkt geen enkele Amerikaanse inlichtingendienst dat het coronavirus een moedwillig gemaakt biowapen is.